Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. Vanwege de ophef over salarisverhogingen bij ABN AMRO... is een van de commissarissen opgestapt. Het is Peter Wakkie. Hij ging over de beloningen van de Raad van Commissarissen van de bank. Wakkie was verantwoordelijk voor het omstreden besluit... om de Raad van Bestuur van ABN AMRO... een loonsverhoging van 100.000 euro te geven. Die verhoging werd vanwege de ontstane ophef teruggedraaid. Bij het telecom- en internetbedrijf Ziggo verdwijnen de komende drie jaar 450 banen. Dat komt door de fusie van Ziggo met UPC. Daardoor zijn banen overbodig geworden. Niet alleen worden 450 arbeidsplaatsen geschrapt, ook worden enkele honderden tijdelijke en externe contracten opgezegd. Toen de fusie werd aangekondigd was al bekend dat er banen verloren zouden gaan. Ziggo UPC heeft 90% van het kabelnetwerk van Nederland in handen met zo'n 4,3 miljoen huishoudens als klant. De grootste concurrent is is KPN. Het Openbaar Ministerie onderzoekt het lekken van foto's van wrakstukken van vlucht MH17. Op een Oekraïense website verschenen foto's van de cockpit van het ramptoestel en mogelijke fragmenten van een projectiel. De wrakstukken worden onderzocht in een hangar op de vliegbasis Schilzerijen. Volgens minister Van de Steur van Justitie heeft de publicatie van de foto's het strafrechtelijk onderzoek naar de crash niet verstoord. De identiteit van alle slachtoffers van de vliegramp met het toestel van Germanwings zal uiteindelijk eind deze week zijn vastgesteld. Dat heeft de Franse president François Hollande gezegd. Eerder werd er nog van uitgegaan dat de identificatie van de 150 slachtoffers maanden kon duren. Het weer, soms felle buien met kans op onweer en hagel en ook zware windstoten. De westen tot noordwestenwind is vrij krachtig tot stormachtig. Vannacht koelt het af naar 2 tot 4 graden. Morgen buien met hagel, natte sneeuw, onweer en forse windvlagen. In buien kan het flink afkoelen. Donderdag wat droger en opnieuw zo'n 8 graden. Dit was het... DFM. verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad is eigenlijk sprake van een eh, iets drukkere avondspits, maar niet heel veel. Dit zijn de files eh, met meer dan 10 minuten vertraging. De A1 Apeldoorn-Amsterdam tussen Barneveld en Eembrugge 7 kilometer. En verderop tussen Naarden en Knoopend Diemen nog eens 9. De A2 Utrecht-Amsterdam tussen Vinkenveen en Knoopend Holendrecht 2 kilometer. De afrit is daar dicht vanwege opruimwerkzaamheden. Van Utrecht naar Den Bosch tussen Vianen en Salbommel 20 kilometer langzaam rijden. De A10 Zuid, daar was een ongeluk. De weg is vrij, maar richting Den Haag nog file rijden tussen Watergraafsmeer en Oud-Zuid over 5 kilometer. A12 Arnhem-Den Haag tussen Driebergen en Knoop het Oude Rijn, 13 kilometer. De A15 Gorkum-Nijmegen tussen de afrit Leerdam en Geldermalsen nog 5 na een ongeluk, maar de weg is dus vrij. A27 Utrecht-Breda tussen Hagestein en Noordeloos 9 en bij Werkendam nog eens 7 kilometer.